7 uur. Dielke Eertstra met het NOS-journaal. In Amsterdam en Utrecht rijdt vanochtend nauwelijks openbaar vervoer. De FNV zet de bussen, trams en metro's stil. Het protest tegen het loonakkoord voor rijksambtenaren dat in juli werd gesloten. De actie duurt tot half negen, maar waarschijnlijk is het openbaar vervoer ook daarna nog ontregeld. De gemeenteraad van Den Haag is akkoord met de opvang van 700 extra vluchtelingen in de stad. De vergadering duurde tot diep in de nacht en verliep erg onrustig. De politie werd ingezet toen tientallen mensen de raadzaal binnen wilden gaan waar te weinig plek was. In totaal vangt Den Haag volgend jaar ruim 2000 vluchtelingen op, onder meer in het oude ministerie van Sociale Zaken. De politiemol die informatie zou hebben doorverkocht aan criminelen... kreeg bij zijn sollicitatie in 2009 een negatief advies van de AIVD. Dat meldt NRC Handelsblad. De inlichtingendienst zette vraagtekens bij zijn leefomgeving en zijn financiële situatie. Hij zou er een nogal luxueuze levensstijl op na hebben gehouden. De politie onderzoekt waarom er destijds niet met het advies gedaan is. Premier Rutte verdedigt de inkomensverhoging van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. Er zijn afspraken over gemaakt in de Tweede Kamer, zegt de premier, en die kun je niet zomaar terugdraaien. Hij noemt het ook rechtvaardig dat de Oranjes geen inkomstenbelasting betalen, omdat hij het belangrijk vindt dat ze financieel onafhankelijk zijn. Een Britse verpleegster die begin dit jaar genezen werd verklaard van ebola is toch weer opgenomen in het ziekenhuis. Volgens artsen heeft ze een ongebruikelijk late complicatie. De vrouw van 39 had de ziekte opgelopen in Sierra Leone. Uit voorzorg zijn 25 mensen uit haar omgeving ingeënt met een nieuw ebola-vaccin. Het weer, hier en daar regent het. Het is een graad of 4. Later op de ochtend is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Smiddags gaat het weer regenen bij 5 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Stroe en Kloopend het Hoevelaken 9 kilometer. Verderop 3 kilometer bij Eembrugge. En nog een stukje verderop 3 kilometer bij Laren. Op de A7 richting Zandam 7 kilometer tussen de afritten Hoorn en Weidewormer. Op de A9 richting Amstelveen. Daar staat door een ongeluk bij klopend Velsen 2 kilometer. En daar is één reis ook dicht. Op de A15 richting Europort bij Harlingsveld-Giessendam 3. En verderop 8 kilometer tussen Rotterdam-Charloes en spijkenissen Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen.